Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De ChristenUnie houdt zich aan de afschaffing van de dividendbelasting. Want dat zou volgens partijleider Segers de val van het kabinet betekenen. Op Facebook schrijft hij dat hij dat niet wil. deel van de achterban van de ChristenUnie wil dat de regeringspartij... de afschaffing van de dividendbelasting tegenhoudt. Segers begrijpt de bezwaren, maar zegt dat er vorig jaar al een afweging is gemaakt. Bovendien staan er volgens hem genoeg maatregelen tegenover die de partij toejuicht. Bij een brand in een portiekflat in Den Haag is één bewoner zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de brandweer uit het raam gesprongen op de vlucht voor de rook. Elf flatbewoners zijn door de brandweer gered met de hulp van hoogwerkers en vluchtmaskers. Vijf van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de kelder van de flat in Den Haag waar een scootervlam had gevat. Hawaii maakt zich op voor de gevolgen van orkaan Leen. Het is de eerste zware orkaan in 30 jaar die de Amerikaanse staat dreigt te treffen. In de storm die nog boven de stille oceaan hangt... worden snelheden gemeten van 250 km per uur. Op sommige plaatsen is al veel regen gevallen. De grootste gevolgen van de orkaan voor Hawaii worden vannacht verwacht. De Rijksuniversiteit Groningen roept medewerkers op studenten in huis te nemen, schrijft het Dagblad van het Noorden. Met de oproep wil de universiteit iets doen tegen het dreigend tekort aan slaapplekken. Vooral buitenlandse studenten kunnen nauwelijks een kamer vinden. In Groningen zijn de afgelopen weken in hoog tempo woonruimtes ingericht, maar dat is waarschijnlijk niet genoeg. Het weer, een gebied met flinke buien trekt over het land...